Visser met het NOS-journaal. De Republikeinse in Iowa zijn uitgelopen op een nek and nek -nek race. Met bijna alle stemmen geteld blijkt dat zowel Rick Santorum als Mitt Romney op ongeveer een kwart van de stemmen is uitgekomen. Ze hebben allebei verklaard dat ze blij zijn met de uitslag en vertrouwen hebben in het vervolg van de presidentsrace. Ron Paul is derde geworden en Newt Gingrich vierde. De gouverneur van Texas, Rick Perry, die vijfde werd, beraadt zich op zijn kandidatuur. Iowa is de eerste staat waar de Republikeinen een voorverkiezing hebben. In de komende maanden volgen de andere 49 Amerikaanse staten. De winnaar neemt het in november voor de Republikeinen op tegen president Obama. De eerste directe ontmoeting tussen Israëlische en Palestijnse onderhandelaars in ruim een jaar is positief verlopen. Dat heeft de Jordaanse minister gezegd die de bijeenkomst leidde. Afgesproken is dat de gesprekken later worden hervat. Wanneer is onduidelijk. In 2010 braken de Palestijnen het overleg af uit protest tegen de bouw van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. De harde wind heeft gisteravond nog op enkele plaatsen tot problemen geleid. Zo rukten op het IJsselmeer reddingsboten uit omdat twee binnenvaartschepen water maakten. In Krimpen aan de IJssel waaide een deel van het dak van de Molukse kerk. Er vielen geen gewonden. Nog altijd worden nergens ter wereld christenen zo hevig vervolgd als in Noord-Korea, zegt de organisatie Open Doors, die elk jaar een ranglijst christenvervolging samenstelt. Noord-Korea houdt volgens Open Doors 50 tot 70.000 christenen gevangen in strafkampen, omdat ze weigeren de leiders van het land als goden te aanbidden. De andere landen in de top 10 zijn moslimlanden. Het weer, vandaag wisselen bewolking, zon en buien elkaar af. Het wordt 9 graden. De wind is vrij krachtig en ook de komende dagen wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Het is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad is op de A27 Breda richting Utrecht bij Nieuwegein maar één rijstrook open. Er is vanochtend een vrachtwagen gekanteld en die heeft containers verloren. Inmiddels staat er tussen het knopen dingen en Nieuwegein 5 kilometer file. Verkeerde richting Almere-Amersfoort kan het beste omrijden via de A2 en de A12. Tot zover de verkeer.